Van een aantal pensioenfondsen is inmiddels bekend dat ze in zwaar weer zitten en dat ze mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Het gaat om de pensioenfondsen van de apothekers, de notarissen, de verfindustrie en diervoederbedrijf Nutreco. Ze hebben zelf bekendgemaakt dat ze op de lijst staan van noodlijdende fondsen die de Nederlandse bank heeft opgesteld. De bank gaat met 14 fondsen overleggen over mogelijke noodmaatregelen, waaronder het snijden in de pensioenen. De Nederlandse Bank en minister Donner hebben geheimhoudingsplicht en hebben gezegd dat de pensioenfondsen die op de lijst staan daarmee zelf naar buiten moeten komen. De Kamer komt volgende week terug van reces om te praten over de problemen. De kroongetuige in het grote liquidatieproces Petela S. is mogelijk bij meer moorden betrokken geweest dan hij tegen justitie heeft verteld. In nieuwe getuigenverklaringen waarover de NOS beschikt... staat dat hij naast die al bekende zaak zeker nog één moord heeft gepleegd. Dat kan betekenen dat de kroongetuige in het proces heeft gelogen... tegen het Openbaar Ministerie over zijn rol bij de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. En dat kan grote gevolgen hebben voor die rechtszaak. Maandag gaat het liquidatieproces weer verder na een zomerstop. Dan zal het OM reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Op de rondweg A10 bij Amsterdam was het tijdens de spits uitzonderlijk druk. Dat had te maken met de grote belangstelling voor de eerste dag van sale. Rond 6 uur stond er rond Amsterdam zo'n 80 kilometer file. De langste file, zo'n 25 kilometer, stond tussen Landsmeer en het knooppunt Watergraafsmeer. Na 7 uur begonnen de files langzaam op te lossen. Het OM in Arnhem begint een onderzoek naar aanleiding van aangifte die nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica hebben gedaan. Een Nederlands bataljon moest in Srebrenica de moslims beschermen. Maar de Nederlandse militairen in de enclave droegen de bevolking over aan de Bosnische Serviërs, die korte tijd later zo'n 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen is het zonnig. Het wordt dan tussen de 23 en 26 graden.